Levi van Eck met het NOS-journaal. De pilotenstaking bij de Scandinavische luchtvaartmaatschappij SAS is voorbij. Dat heeft de topman van het bedrijf laten weten. Volgens hem is er een akkoord gesloten met de vakbonden in Zweden, Denemarken en Noorwegen. De piloten staakten sinds vorige week vrijdag voor een hoger loon en betere werktijden. In totaal werden door de staking 4000 vluchten geschrapt, waaronder reizen van en naar Schiphol. Ongeveer 380.000 passagiers hadden last van de acties. Economisch commentator Stephen Moore wordt toch geen bestuurder van de Fed... de Amerikaanse koepel van centrale banken. Hij was geselecteerd door president Trump, met wie hij bevriend is... maar heeft zich toch teruggetrokken. Moore kreeg veel kritiek omdat hij zijn inzichten over het rentebeleid veranderde... en omdat hij seksistische opmerkingen maakte over vrouwen. Ook waren critici bezorgd dat Moore's loyaliteit aan Trump... een bedreiging zou zijn voor de onafhankelijkheid van de Fed. In het Amerikaanse leger blijkt seksueel wangedrag een onuitroeibaar probleem. In een enquête zeggen meer dan 20.000 Amerikaanse militairen... dat ze te maken hebben gehad met ongewenste seksuele toenaderingen. De meeste meldingen kwamen van jonge vrouwelijke soldaten... tussen de 17 en 24 jaar. De beschuldigingen lopen uiteen van betasting tot verkrachting. In veel gevallen ging het om een hoger geplaatste militair... en was er alcohol in het spel. De beursgang van het Amerikaanse vleesvervangersbedrijf Beyond Meat... is een onverwacht groot succes geworden. Het aandeel had een uitgifteprijs van 25 dollar... maar de koers steeg al gauw naar de 70 dollar, een toename van 180 procent. De handel in het aandeel werd vanwege de hectiek zelfs even stilgelegd. Beyond Meat startte in 2009 in Los Angeles... en maakt onder meer plantaardige burgers en worsten. Het weer in het oosten kan nog een bui vallen. Verder is er vannacht veel bewolking en daalt de temperatuur naar 2 tot 7 graden. De komende dag wisselend bewolkt en kan er vooral in het noorden nog een bui vallen.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 I threw my own sons, Jackie Chan with it. I threw my own sons, Jackie Chan with it. I threw my own sons, Jackie Chan with it. I threw my own sons, Jackie Chan with it. Kick around, I'm getting money now, acting funny now.